uur. Mark Hokken met het NOS-journaal. Laat een aardbeving geweest. De beving vond iets voor half twaalf plaats en had een kracht van 2,5 op de schaal van Richter, zegt een seismoloog van het KNMI. Op sociale media noemen mensen de beving vrij stevig. Bij RTV Noord waren een uur geleden bijna 500 meldingen binnengekomen. In Groningen komen vaak aardbevingen voor, dat hangt samen met de aardgaswinning. De Amsterdamse burgemeester Van der Laan heeft voor het eerst iemand een gebiedsverbod opgelegd omdat hij op een dodenlijst staat. Als hij het gebied toch betreedt, wordt hij opgepakt. Politiechef Albersberg zegt dat dat niet is om de man zelf te beschermen, maar om te voorkomen dat omstanders in een kogelregen terechtkomen. In Amsterdam zijn de afgelopen jaren veel schietpartijen en liquidaties geweest. Dat lijkt een conflict tussen rivaliserende bendes geweest te zijn. Vorig jaar was het een stuk rustiger. Er komt geen verbod op het salafisme, een orthodoxe stroming binnen de islam. Het kabinet wil wel dat grensoverschrijdend gedrag van salafistische organisaties wordt aangepakt. Minister Ascher schrijft in een brief aan de Kamer dat salafisme niet gelijk staat aan extremisme, maar wel een voedingsbodem biedt voor radicalisering. De huidige wetten en regels bieden volgens hem voldoende mogelijkheden om de onwenselijke kanten van het salafisme te bestrijden. Onderzoekers hebben nieuwe aanwijzingen gevonden dat het Zika-virus ernstige hersenafwijkingen kan veroorzaken bij ongeboren baby's. Het virus werd aangetroffen in de hersenen van een doodgeboren baby met hersenafwijkingen. Volgens deskundigen zijn de aanwijzingen steeds sterker, maar is er nog geen onomstotelijk bewijs. Het weer aan de kust nog kans op een winterse bui, verder opklaringen en landinwaarts wat nevel of mist. Het kan ook glad worden, minima tussen 0 en min 4 graden. Overdag geregeld zon en vrijwel droog en met weinig wind wordt het een graad of 6.